Davy van Eck met het NOS-journaal. De EU komt met een gezamenlijke reactie op de importheffingen van 10% die de VS gaat opleggen op Europese landen die militairen naar Groenland sturen. Dat heeft voorzitter Costa van de EU-leiders gezegd. Wanneer de EU met een reactie komt, is niet bekend. Trump kondigde de heffingen vandaag aan uit woede over de landen die militairen naar Groenland sturen voor een verkenningsmissie. Hij ziet die missie als escalatie. Onder meer aan Nederland, Frankrijk, Duitsland en het VK worden heffingen opgelegd. Trump heeft vaak gezegd Groenland te willen innemen voor de veiligheid van zijn land. Militair ingrijpen sluit hij niet uit. Drie dagen na de grote explosie in de binnenstad van Utrecht... is een deel van de bewoners die hun huizen moesten verlaten weer thuis. De meeste winkeliers in de straat ernaast waren vandaag weer open... maar de winkels van een aantal ondernemers zijn nog dicht. Ze zijn op zoek naar een tijdelijke nieuwe winkelruimte. Door de explosie donderdag stortten meerdere gebouwen in. Vier mensen raakten daarbij gewond. In Indonesië is een passagiersvliegtuig neergestort met elf mensen aan boord. Het toestel is daarna ontploft. Het vliegtuig was onderweg van Java naar Sulawesi toen het van de radar verdween. Het vliegtuig is neergestort in een bergachtig gebied. Dat maakt het zoeken naar slachtoffers en brokstukken moeilijk. Voor het eerst in 60 jaar is voor de Nederlandse kust een beluga gezien. De witte dolfijn werd rond half één vanmiddag gespot ter hoogte van Callands Oog. Daarna werd hij ook op andere plekken gezien. De stichting SOS Dolfijn noemt het een ongelooflijk zeldzame waarneming. Normaal leven de dieren in het Noordpoolgebied. Omdat de beluga in goede gezondheid was... is besloten om hem rustig verder te laten zwemmen. Het weer vanavond en vannacht is het droog. In het binnenland kan het licht vriezen. Aan zee koelt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen veel zon, alleen in het noordoosten lange tijd grijs door nevel en mist.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 We're, invincible. We're only people dreams, my fantasy. I gotta let her feel it. I feel she's a woman inside. She's more than a basic dream. She's this time I know it's gone ZFM 106.9 FM touch myself. That's why I want you so bad.